Veel reguliere zorg werd tijdens de coronacrisis stilgelegd... en het aantal verwijzingen door de huisarts daalde de afgelopen tijd volgens de NZA met bijna 800.000. De zorgautoriteit vraagt zich af of het in al die gevallen gaat om zorg die echt nodig is. Zo'n 15 tot 20 procent van de behandelingen is niet bewezen effectief, zegt de zorgautoriteit, en zou niet moeten worden vergoed. Staatssecretaris Mona Keizer wil opnieuw proberen lijsttrekker van het CDA te worden. Dat maakte ze bekend in de Telegraaf. Ze neemt het op tegen minister De Jonge van Volksgezondheid... die zich vorige week kandidaat stelde. Keizer zegt tegen de krant dat haar partij wat te kiezen moet hebben. Dat ze belangrijk vindt dat er een vrouwelijke partijleider komt... en dat ze veel ervaring meebrengt als jurist, wethouder en Tweede Kamerlid. Sinds drie jaar is ze staatssecretaris van Economische Zaken. Nog eens twee medewerkers van het campagneteam van president Trump zijn positief getest op het coronavirus. Ze waren betrokken bij de organisatie van de verkiezingsbijeenkomst die Trump zaterdag hield in Tulsa in Oklahoma. De twee zijn in quarantaine gegaan en nagegaan wordt met wie ze contact hebben gehad. Voorafgaand aan de bijeenkomst werd al bekend dat zes medewerkers van Trumps campagneteam positief waren getest. Palestijnse betogers hebben op de westelijke Jordaan-oever geprotesteerd tegen de annexatieplannen van de Israëlische regering. Ook diplomaten van de EU en de VN namen deel aan de betoging. Volgens lokale media waren er duizenden demonstranten aanwezig. Premier Netanyahu mag volgens het regeerakkoord volgende week beginnen met het toevoegen van delen van de bezette westelijke Jordaanoever aan het grondgebied van Israël.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 je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen bijna weg van jou En zeg maar als je het opfokt dan geeft het niet Als ik nog maar dingen zeg ik meen het niet Ik ben weg van